Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een grote groep Afrikaanse migranten heeft vanochtend vroeg de Spaanse enclave Ceuta in Marokko bestormd. De grenspolitie werd volkomen verrast. Volgens het Rode Kruis wisten zeker 186 mensen binnen te komen. De enclaves Ceuta en Melilla worden herhaaldelijk bestormd door Afrikanen die naar Europa willen. Rond de Spaanse enclave staan hoge hekken. De bestorming van vanochtend was bij een grensovergang... waardoor de migranten niet hoefden te klimmen. Twee mannen die vannacht in Duitsland een plofkraak hadden gepleegd... zijn opgepakt in Huizen. Dat gebeurde na een achtervolging van zo'n 200 kilometer. De Nederlanders hadden in Emsdetten, net over de grens bij Enschede... een plofkraak gepleegd. Daarna waren ze via de A1 naar Nederland gevlucht... reden ze bij Huizen met hoge snelheid te bebouwde kom binnen. Daar kreeg de auto een lekke band. Een auto werd twee keer geramd door politieauto's en daarna klemgereden. De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond is vorig jaar verder gedaald naar ruim 13 procent. Drie jaar geleden was dat volgens het CBS nog 16 procent. In de jaren daarvoor steeg de werkloosheid onder deze groep jaarlijks. Vergeleken met mensen met een Nederlandse achtergrond is de werkloosheid nog wel een stuk hoger. Verder is de werkloosheid onder de tweede generatie hoger dan onder de eerste generatie. Dat komt volgens het CBS doordat de werkloosheid onder jongeren over het algemeen hoger is dan bij oudere leeftijdsgroepen. Alberto Contador stopt na de Ronde van Spanje met wielrennen. Daar werd al rekening mee gehouden toen vorige maand bekend werd dat hij dit jaar zijn laatste Tour de France reed. Op zijn Instagram-pagina schrijft Contador nu dat er geen betere manier van afscheid nemen is dan met een race in eigen land. De Vuelta begint op 19 augustus. De 34-jarige Contador won twee keer de Tour de France en ook twee keer de Giro in Italië. En de Vuelta won hij zelfs drie keer. Het weer veel zon, in de loop van de dag wat meer bewolking. Blijft wel droog, het is tussen de 20 en 24 graden. Morgen in de loop van de dag buien. De rest van de week blijft het dan wisselvallig en minder warm. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.